Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vanochtend een zooitje op veel snelwegen... want in het midden en oosten van het land zijn er acties van blokkeerboeren... die boos zijn vanwege stikstofplannen van het kabinet. Er zijn op de snelweg onder meer grote hopen puin en mest gestort en in brand gestoken. Deze man is er wel klaar mee. ik vind het geen goed idee. Het is zonde van mijn tijd en ik vind dit niet de manier om te protesteren. Ik, ik, snap dat ze het moeilijk hebben. En ik snap ook dat het beleid van de overheid niet eenduidig is in de afgelopen periode. Maar ja, ga met elkaar in gesprek en eh, laat ons als burger met rust. Ja, vandaag is dat niet gebeurd. Je gaat het op veel plekken ook wel merken. Er zijn tientallen blokkades op de A1, A12, A28, de A30, A35 en de A50. Het opruimen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Een man van 25 is gisteravond omgekomen bij een ongeluk in Rosmalen in Brabant. Hij reed op een kwad en botste tegen een boom. Er werd een traumahelikopter ingezet, maar dat hielp dus niet meer. En slecht nieuws voor reizigers die hopen om de rijen van Schiphol te skippen... door vanaf Duitsland te vliegen. Vandaag staakt het grondpersoneel van Lufthansa. Ze willen meer salaris en in Frankfurt en München worden honderden vluchten gecanceld. Betekent dat vandaag meer dan 130.000 reizigers niet kunnen vertrekken. En je kunt weer wat afdingen als je een huis wil kopen, staat in de Telegraaf. De laatste jaren was het niet te doen en moest je in veel gevallen juist flink overbieden... om te voorkomen dat je achter het net zou vissen. Makelaars zien dat het begint te draaien. Er worden nu minder bezichtigingen aangevraagd en biedingen gedaan. En flink schrikken gisteravond tijdens een tv-debat in Groot-Brittannië... tussen de mogelijke opvolgers van premier Boris Johnson. Kandidaat Liz Truss was aan het woord toen de presentatrice ineens onwel werd en onderuit ging. Challenge the freedom and democracy. Een flinke klap dus, maar gelukkig ging het al snel beter. Kate McCann fainted on air tonight. although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. Het debat ging daarna dus niet meer verder. En het weer nog, een beetje van alles wat. Af en toe wolken en kans op een buitje, maar ook flink wat zon vandaag. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. Al rekening met 10 minuten vertraging. Dit komt uiteraard door de afgesloten A10.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 <laughs> yeah. Ik kon niet stoppen, we kennen de slugs, we kennen van Villa. Ook wij kennen op alles in trainingskin, ik expressie, je maar bij Kick en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu dus zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Maar Vella, Fella, we kennen van Ik had die regen druk, op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella op mijn la e Op mijn meno per Op mijn là, o Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is. Het voelt het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit. Is de laf die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet het weer niet mee zit. Ik zit mijn zit op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn gesloten dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je terug Oh Vella, Vella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella op illa Oh bijna barella, illa Oh bijna barella, illa How ah. many times zijn mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, Van Matty die move, die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa Ook wij kennen in training, trainingskin, niks, splash in paya een splash van Reno die regen op mijn ambarella Precies in de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Love. Oh. diciembre del año 80 a las 3.24 Ay, Ay, el niño blanco con los azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. años y el niño lindo de mami vive como un Nada se le negó, si en todo se consintió. Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor.